Hoe lang de diensttijd duurt is niet naar buiten gebracht. Het besluit werd een paar maanden geleden al aangekondigd, maar toen werd nog geen datum genoemd. De dienstplicht in Oekraïne werd vorig jaar juist afgeschaft. Toenmalig president Janukovic wilde het leger hervormen en professionaliseren. Janukovic sloeg in februari op de vlucht na massale protesten tegen zijn regime. De koptische paus Tawadroes II is voor een tweedaags bezoek aangekomen in Nederland. Hij sprak in het Stadskanaal op een bijeenkomst van koptische jongeren en ook morgen geeft hij daar een lezing. In Stadskanaal wordt de European Youth Conference gehouden. Zo'n 700 koptische jongeren uit 10 landen doen daaraan mee. Tawadroes is de geestelijk leider van zo'n 11 miljoen kopten wereldwijd. Merendeel van hen woont in Egypte. In Nederland wonen ongeveer 6000 kopten. Het verzamelplatform voor kranten en tijdschriften Blendel heeft zijn honderdduizendste gebruiker geregistreerd. Het platform heeft inmiddels 50 titels beschikbaar waarin belangstellenden kunnen bladeren, zoals Elsevier, Story en The Economist. Een abonnee van Blendel betaalt per gelezen artikel. Blendel begon een jaar geleden met drie mensen en inmiddels zijn er 33 medewerkers. PSV en Feyenoord hebben de groepsfase van de Europa League bereikt. In Wit-Rusland won PSV met 2-0 van Shakhtar Solikorsk en Feyenoord won thuis met 4-3 van Zorya Lugansk. FC Twente is uitgeschakeld. Op eigen veld kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan weer, de regen en motregen trekken langzaam weg via het oosten en noordoosten.